Drie uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Joao Havelange, voormalig voorzitter van de FIFA, is op 100-jarige leeftijd overleden. De Braziliaan was 24 jaar voorzitter van de Voetbalbond. Daarna was hij ook nog erevoorzitter. Voor zijn periode als bestuurder nam Havelange als zwemmer en waterpo waterpoloer deel aan de Olympische Spelen. Het Olympisch Stadion in Rio de Janeiro is naar hem vernoemd. De Braziliaanse interim-president Temmer gaat zondag niet naar de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Bij de opening werd hij massaal door het publiek uitgejouwd. De muziek werd toen snel harder gezet om alles te overstemmen. Eerder die dag waren er bij het stadion demonstraties tegen de impopulaire interim-president... die de afgezette president Rousseff vervangt. Om een nieuw publieke vernedering te ontlopen kiest Temmer er nu dus voor om niet naar de sluitingsceremonie te gaan. Volgens Duitsland ondersteunt de Turkse regering actief radicaal-islamitische en terroristische organisaties. Omroep ARD zegt dat dat blijkt uit vertrouwelijke antwoorden op Kamervragen van de oppositiepartij Die Linke. Daarin staat dat de Duitse regering constateert dat president Erdogan sinds een aantal jaren de banden met extremistische organisaties in het Midden-Oosten aanhaalt. De uitgelekte antwoorden kunnen volgens Duitse media opnieuw leiden tot een rel tussen Duitsland en Turkije. Eerder dit jaar leidde een gedicht van een Duitse komiek over Erdogan tot spanning. Op Schiphol is een man van 39 aangehouden nadat er ruim 6 kilo cocaïne was gevonden in zijn scootmobiel. Tijdens de bagagecontrole bij binnenkomst op het vliegveld werd de scootmobiel van de man onderzocht. De drugs werden gevonden in de accu's onder de zitting. De marechaussee zegt dat er vaker drugs worden gevonden op Schiphol, maar het gebeurt niet dagelijks dat drugs in een scootmobiel worden verstopt. Het weer, bijna overal zon en 20 tot 24 graden.